Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Na de excuses aan forensisch expert George Maat... heeft minister Van der Steur nu ook toegegeven... dat hij richting de Tweede Kamer fouten heeft gemaakt. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat hij het dossier... over de kwestie eerder had moeten sturen. De zaak draait om een lezing van Maat die hij gaf aan studenten... over zijn onderzoek naar MH17-slachtoffers. Van der Steur noemde dat smakeloos... en haalde Maat uit het identificatieteam van vlucht MH17... Later bleek uit een politierapport dat Maat niets te verwijten viel. Iran is een belangrijke afspraak uit het atoomakkoord nagekomen. Volgens Teheran is de kernreactor in Arak onklaargemaakt. Waarnemers van het Internationaal Atoomenergieagentschap, IAEA, e gaan de reactor inspecteren en brengen vervolgens verslag uit aan onder meer de VN-veiligheidsraad. Mogelijk volgt, volgt komend weekend dan een besluit over het opheffen van de meeste sancties tegen Iran. De identiteit van de derde terrorist die vorig jaar om het leven kwam bij de antiterreuractie in de Parijse voorstad Saint-Denis is bekend. Volgens de Franse officier van justitie gaat het om Shakib Akrou en heeft hij zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit. Bij de politieinval in de voorstad van Parijs op 18 november kwamen drie terreurverdachten om, onder wie het brein achter de aanslagen die in november vorig jaar werden gepleegd in Parijs. De eerste herverdeelde vluchtelingen komen naar Nederland. Het zou om 50 Eritreërs gaan die nu in Italië verblijven. De vluchtelingen hebben de afgelopen dagen al bezoek gehad van Nederlandse ambtenaren. Europese regeringsleiders spraken vier maanden geleden af om 160.000 vluchtelingen over de EU te herverdelen. Zo willen ze de Zuid-Europese landen ontlasten. Het weer. De komende uren kunnen zware windstoten voorkomen aan de kust. In de rest van het land buien met vaak regen of sneeuw. Ook in de ochtend mogelijk opnieuw met natte sneeuw.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 Wherever you'll find him, you'll find me. Just look closer than a miser. All the oh. bloodhounds to oh. eyes on me. Closer than Smog is to all In of L.A. My Closer than Ricky to confessing he's gay. Not a soul can bust this team until We stick together like glue.